9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Tarek Z, die eind januari met een namaakwapen het NOS-gebouw binnendrong... is volgens zijn advocaat geen verwarde man. Op beelden van die avond maakt Z wel die indruk. Zijn advocaat zegt dat hij vanaf het begin op een heldere manier met Z heeft kunnen spreken... over wat hij heeft gedaan en dat hij totaal niet de indruk heeft... dat het om een verward of gestoord iemand zou gaan. De advocaat benadrukt dat hij geen gedragsdeskundige is... maar dat hij spreekt uit ervaring. Europa moet meer geld steken in de controle op het vrachtverkeer. Volgens de Europese Inspectiedienst Wegverkeer is er in de afgelopen jaren zoveel bezuinigd dat de veiligheid in het geding is. De Nederlandse inspectie zegt in het AD dat het aantal inspecteurs met driekwart is verminderd. Daardoor kunnen transporteurs volop sjoemelen met de rij- en rusttijden en worden hun wagens vaak slecht onderhouden. Vooral transportbedrijven uit Midden- en Oost-Europa gaan vaak in de fout. De Europese inspectiediensten pleiten voor meer uitwisseling van informatie en het aannemen van meer controleurs. Installatiebedrijf Imtech heeft een schikking getroffen met beleggersclub Deminor. Het is de tweede schikking met gedupeerde aandeelhouders. Vorig jaar sloot het bedrijf een overeenkomst met beleggersvereniging VEB. Beleggers eisen compensatie omdat een groot deel van de waarde van het bedrijf is verdampt door fraude bij Imtech-dochters in Duitsland, Polen en Zwitserland. Volgens Imtech heeft de schikking geen negatief effect op de resultaten. De compensatie voor de aandeelhouders wordt betaald uit een fonds met verzekeringsgeld en terugbetaalde bonussen van de voormalige top. Het weer tot slot, er is veel bewolking en plaatselijk kan een bui vallen, maar in het zuiden blijft het droog. Vanmiddag breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door, maar het noorden houdt kans op een bui. Het wordt van 15 graden in het noordwesten, waar geen zon doorbreekt, tot 21 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan files met veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden-Oost, 7 kilometer. Hij heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar Amersfoort kan omrijden via Utrecht.